door te zeggen dat hij niet bang is voor een handelsoorlog met de Canadezen. De Amerikanen dreigen met een strafheffing van 20% op de import van Canadees hout, omdat Canada de import van Amerikaanse zuivelproducten zou beperken. De Canadezen ontkennen dat en willen de handelsruzie voorleggen aan de Wereldhandelsorganisatie. In de ruzie speelt ook mee dat Trump af wil van het handelsakkoord dat de VS 23 jaar geleden sloot met Canada en Mexico. Amerikaanse wetenschappers hebben een kunstbaarmoeder ontwikkeld... waarmee ze in de toekomst de vroeggeboren baby's willen redden. De wetenschappers hebben al succesvolle tests gedaan... en met het laten groeien van een lamsfeutus in een verwarmde plastic zak met vruchtwater. Er is een vergunning aangevraagd om ook proeven te doen met mensenbaby's in de kunstbaarmoeder. Ruim 5000 mensen hebben vandaag afscheid genomen van de Italiaanse wielrenner Scarponi, die zaterdag tijdens een trainingsrit omkwam bij een verkeersongeluk. Scarponi werd in het lichtblauwe wielertenu van zijn team Astana begraven. De hele ploeg was, samen met andere profielrenners, aanwezig op het sportveld waar afscheid genomen werd van Scarponi. Het weer dan. In de kustprovincies is vannacht nog een enkele bui mogelijk.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 I pledge myself Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. this play is run my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.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 Dat de toekomst naar ons lacht? Dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer: Ik wil geen ander. taught me to run, you me to fly. Help me to free the me inside. Help me hear the music of my heart.